Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regering heeft een Amerikaans consortium van zakenbank JP Morgan en investeringsmaatschappij Lone Star uit Texas betalen 895 miljoen euro voor Properties. De verkoop levert de schatkist naar verwachting zo'n 32 miljoen euro op. SNS Bank werd drie jaar geleden genationaliseerd. De bank en verzekeraar, die toen nog SNS Reaal heette, was zwaar in de problemen gekomen door de verliesgevende vastgoedtak. Nederland is nog steeds niet zeker van een zetel in de VN-veiligheidsraad. Zweden, Ethiopië en Bolivia zijn al wel gekozen als nieuwe leden. Voor Nederland is een tweede stemmingsronde nodig. In de algemene vergadering wordt vandaag gestemd voor vijf niet-permanente leden van de Veiligheidsraad. Drie zijn er nu vergeven dus en voor de andere twee is een tweede stemming nodig. Nederland concurreert met Italië om een van die zetels. De Britse zakenman Richard Branson vindt dat er een nieuw referendum moet komen over een brexit. De miljardair zegt dat de Britten zijn voorgelogen over de enorme financiële gevolgen van het opzeggen van het lidmaatschap van de EU. Hij zei dat alleen al zijn eigen luchtvaartmaatschappij Virgin Group een derde van zijn waarde zal verliezen, waardoor duizenden mensen hun baan kunnen kwijtraken. Branson voorziet een ramp als de Britten daadwerkelijk uit de Europese Unie stappen en zegt dat Groot-Brittannië sowieso een recessie tegemoet gaat. En de Labour-partij is het vertrouwen kwijt in leider Jeremy Corbyn. Tijdens een stemming zegt driekwart van de Labour-leden in het Britse parlement het vertrouwen op in Corbyn. Hij kwam onder vuur te liggen na het brexit-referendum. Leden van Labour vonden Corbyn onzichtbaar tijdens de campagne om binnen de EU te blijven. Corbyn heeft al gezegd dat hij niet van plan is om op te stappen. Het weer op de meeste plaatsen droog.